Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een uitzending en publicatie over de online goksector op Curaçao mag volgende week doorgaan. Dat heeft de rechter in kort geding bepaald. Het radioprogramma Argos en het blad De Groene Amsterdammer deden met het platform Investico onderzoek naar het vermoedelijk illegaal verstrekken van sublicenties. Gokbedrijf Cyberduck voelde zich aangesproken en stapte naar de rechter, maar kende de inhoud van het onderzoek niet. De rechter wijst daarom een verbod op voorhand af staat van beleg in Oekraïne is met 90 dagen verlengd. Het parlement heeft een voorstel daarover van president Zelensky aangenomen. De verlenging zou erop wijzen dat de Oekraïnse regering verwacht dat er langer zal worden gevochten. De verlengde noodtoestand in Oekraïne geldt nu tot 23 augustus. Een dag later is het onafhankelijkheidsdag. De GGD adviseert mensen die in nauw contact zijn geweest met iemand die apenpokken heeft... om tot drie weken in quarantaine te gaan. Na zo'n contact kan het 21 dagen duren voordat iemand symptomen ontwikkelt. Of het dan ook echt drie weken moet duren is onduidelijk. Mogelijk dat er in die, tijd, in die periode ook getest kan gaan worden. Noodweer heeft in het noordoosten van India en in Bangladesh geleid tot grote problemen. In de afgelopen dagen zijn daar zeker 57 mensen omgekomen door overstromingen, stormen en modderstromen. In Bangladesh zijn zo'n 2 miljoen mensen geïsoleerd geraakt door het water. In de regio vallen de hevigste buien in bijna 20 jaar. De Italiaanse wielrenner Giulio Ciccone heeft de 15e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De ploeggenoot van Bauke Mollema reed op de slotklim van de zware bergetappe weg... en reed 18 kilometer solo naar de finish. Koen Bouwman van Jumbo-Visma heroverde de bergtrui... en Richard Carapaz houdt de roze trui. Het weer droog met veel zon bij 20 tot 24 graden. Vanavond nog lang aangenaam. Vannacht toenemende bewolking, minima tussen 10 en 14 graden. En morgen stevige buien met plaatselijk onweer. Maar vooral in het noordoosten en oosten nog lang droog met zon. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een onwelwording op de A7 Hoorn richting Zaanstad staat 4 kilometer file tussen Purmerend Zuid en Afrit Zaandijk.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 Gesprekken met mezelf in deze poot de hele wereld heeft gezien Ik was niet altijd even clean Ik weet dat ik je niet verdien Ik heb je veel te vaak vernederd en verwaarloosd Ik was niet. Nu huil ik als een kind Geloof me, karma is een bitch Nu ben je liever solo Baby, liever alleen Maar toch hoop ik ergens dat jij me vergeet En als ik kijk op de crème Is het net of je leeft Ik blijf achter als een loser Met wat vrouwen om me heen Gesprekken met mezelf in deze polo buiten beweegt alles nu in slow Mensen zien me lachen op de foto.